Mariette Krol met het NOS Journaal. In het tv-programma Opsporing Verzocht heeft de politie om hulp gevraagd... bij het vinden van iemand die al maanden, s'avonds en s'nachts... met een sterke laserpen in de cockpit schijnt van vliegtuigen die landen op Schiphol. De afgelopen vier maanden hebben zo'n 100 piloten gemeld... dat er laserlicht op hen was gericht. Het heeft nog geen gevaar opgeleverd... maar het kan volgens de politie wel tot ongelukken leiden... Vooral in augustus en september waren er veel meldingen. De laatste was op 4 oktober. Steeds als de politie na melding uitrukte, hield het schijnen op. Mogelijk luisterde de dader via een scanner mee met de verkeerstoren. Minister Plasterk voelt er niet voor om de grondwet aan te passen... om het aantal afsplitsingen in de Tweede Kamer tegen te gaan. Er zit een recordaantal van 16 fracties in de Kamer. Daarvan zijn er één of tweemansfracties ontstaan door afsplitsing. Volgens Plasterk moet de grondwet worden veranderd om een Kamerlid te dwingen om zijn zetel op te geven als hij uit de fractie stapt. Kamerzetels zijn toegewezen aan individuele Kamerleden, niet aan de partij. Bij een vliegtuigcrash in de Verenigde Staten zijn mogelijk alle negen inzittenden van een zakenvliegtuigje om het leven gekomen. Het toestel kwam neer op enkele huizen in Akron, Ohio en vloog in brand. Op de grond zou niemand gewond zijn geraakt. Wat de oorzaak is van de crash in Akron is nog niet duidelijk. Finland gaat asielzoekers opvangen in tenten en containers. Volgens het Finse ministerie van Binnenlandse Zaken is er niet genoeg capaciteit om de toegenomen stroomvluchtelingen op te vangen in asielzoekerscentra. Het land verwacht dit jaar 30 tot 35.000 asielzoekers. Vorig jaar waren het er maar 3600. En Wim Jonk is niet van plan te vertrekken als hoofdjeugdopleiding bij Ajax. De club meldde gisteren dat er een onoverbrugbaar meningsverschil is met Jonk...